door de OV-chipkaart duurder is geworden... Uit allerlei studies zou blijken dat de ritprijs voor tram, bus, metro of trein flink zal stijgen. Ook zijn er grote prijsverschillen tussen de regio's. Die zijn mogelijk omdat de provincies en stadsregio's de OV-tarieven zelf vaststellen. Bij de OV-chipkaart wordt uitgegaan van het aantal kilometers per rit. Bij de huidige strippenkaart van het aantal zones. Rotterdam is de eerste gemeente waar vanaf 11 februari overal in het openbaar vervoer met de chipkaart moet worden betaald. Nu geldt dat alleen voor de metro. Eurostar trekt ongeveer 11 miljoen euro uit om de passagiers te compenseren... die in december het slachtoffer waren van de problemen met de hoge snelheidstreinen in de kanaaltunnel. Ze heeft het bedrijf bekendgemaakt. Op de website van Eurostar maakt directeur Brown excuses voor de overlast die tienduizenden mensen trof. Door het winterse weer bleven vorige maand vijf hoge snelheidstreinen urenlang steken in de tunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo'n 2000 reizigers zaten 16 uur vast in de tunnel onder extreme temperaturen, zonder eten, drinken en elektriciteit. Door de problemen was de tunnel een aantal dagen gesloten. Op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen voor Haiti. De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat het bedrag op Giro 555 wordt verdubbeld. Daardoor is de tussenstand nu 13 miljoen euro. Inmiddels worden op alle zenders spotjes uitgezonden met bekende Nederlanders... die oproepen om geld te storten. Morgenavond om 7 uur kan er gebeld of gechat worden met de SHO. Verschillende directeuren en medewerkers van hulporganisaties... beantwoorden dan een uur lang vragen van het publiek over de hulpactie voor Haiti. Het weer bewolkt, het is mistig en af en toe valt er wat regen of motregen.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 And by that time, last call for alcohol. Then I looked down the bar at the bartender. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want this time? Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uurtje blues. De eerste keer in 2010 dat wij live vanuit de studio het bluesuurtje op de maandagavond voor u verzorgen. En uh, we begonnen met BB eh, King en Johnny Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. En dat heeft voor ons te maken met de beste wensen voor 2010. Dat u maar veel mag klinken en veel naar de blues mag luisteren. We gaan vanavond een x-aantal nummers draaien van wat bekende, ehm, ja eigenlijk popgroepen die hele goede bluesmuziek hebben gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld een Nine Simone komt voorbij en Robert Nighthawk. En dat soort figuren. We gaan verder met Kenneth Heat en Sherby, gevolgd door QB and the Blizzards eh, met een nummer van het LP van het afscheidsconcert van Varagram uit 1974, Distant Smile. wat moet ik doen? Smile, QB and the Blizzards eh, van het afscheidsconcert in 1974. Dat op een album is verschenen en uitgegeven is door Varagram. Toen de tijd een onderdeel van de Vara. Eh, ik heb dat eh, gelukkig mogen zien, dat, dat programma. Dat deed mij heel erg veel deugd. dat was ontzettend goed en we hebben ook die LP derhalve besteld. We gaan door met Eric Clapton en Jimmy Page. Beide heren hoeven natuurlijk geen introductie. Alhoewel, misschien nog even zeggen, Jimmy Page, leadgitarist van Led Zeppelin. Ze hebben samen een album gemaakt en dit is een van die nummers daarvan. En het heet, en dan moet ik heel eventjes spieken, uh, ehm, Frightloader. Dat gaan we nu even beluisteren. lekkere muziek van Fleetwood Mac. De band rond Peter Green en Mac, Mick Fleetwood, de drummer. Die je dit eh, prachtige nummer Madison Blues eh, in 19, ik meen 69, op het vinyl hebben gezet. We gaan door met nog een groep uit die tijd. Grateful Dead, Cumberland Blues. Ja, we gaan nog eventjes door met het volgende nummer. En dat is van de Guess Who Empties Blues. American Woman, Apology. Onmiskenbaar het mooie geluid van J.J. Cale, de Amerikaanse troubadour met I Got The Same Old Blues. Get It Right is een nummer van eh, King Biscuit Boy, een Amerikaanse echte blueszanger. En dat gaat u nu naar luisteren. Oh, Christmas train. I want to rock it like B.B. King. Get it right. Come to order. We on a rocket like muddy water. understand. I wanna rock it like Bobby Blue. could get sunny land. Een nummer van John Sebastian, oprichter samen met uh, Zeil Janowski van het wereldberoemde eh, groep Love and Spoonful. Een van de eerste groepen die in Amerika behoorlijk aan de weg timmerden. En ook eh, een paar keer op Woodstock heeft opgetreden. Zowel Sebastian alleen, solo dus, als met zijn groep. De dame uit Afrika die we nu gaan draaien. Blues voor Mama is van Nina Simone. Bekend natuurlijk van allerlei andere nummers. En ik denk dat u dit nog nooit gehoord hebt en daarom heb ik het voor u meegenomen. spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody sick and tired of you. say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. And Lottie Mama, what you gonna do now? sleep like angel. How thanks to wings she spreads her wings. I've got it sweet black angel. How thanks to wings she spreads her wings. When she spreads her wings all and everything. If my black angels should quit me, I believe that I would die. If my black angels should quit me, I believe that I would die. don't love me like angel, please tell me the reason why. up like angel for a nickel, and she give me a ten dollar bill. Ask my black angel for a nickel, and she give me a ten dollar bill. Told I want a small drink of liquor she me Robert Nighthawk, Amerikaan, geboren 1909, overleden 1967, met Sweet Black Angel. Ja, echt oorspronkelijke blues bij CFM Blues op de maandagavond. We gaan door met Spencer Davis Groep. Heeft geen andere... Eh, eh, ja, introductie nodig. Heel veel bekende nummers gemaakt in de begin, eh, eind jaren 60, eh, begin jaren 70. Maar ook blues gemaakt. En zo kunt u luisteren nu naar Stevie's Blues van de Spencer Davis Group. Until you beat me. Vervalste Blues van niemand minder dan Elvin Lee. Oftewel de leadgitarist van Ten Years After van hun album I'm Going Home. De groep ook die op eh, Woodstock heeft opgetreden. We gaan er weer uit. We gaan nog een nummer voor u draaien van de Yardbirds. Maar eerst wil ik even bedanken voor uw aandacht. En graag eh, even attenderen op de uitzending van volgende week. Want dan is het weer Golden CFM. Uh, eh, Daan Lefferts en ondergetekende Joop van Ness zullen dan weer gauw houden. Tot en met 75 voor u draaien. We gaan er nu uit met Boom Boom van de Yardbirds. Graag tot over twee weken voor de Blues. Of volgende week voor de Gouden Ouwe. shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. A boom, boom, boom, boom. A boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. I love to see you strut when you're walking to me talking to me. That knocks me out. Now let's go. like it like that. With your baby talk, oh, and the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. How, how, how, how yeah, yeah, yeah. Now, now, now, now.